uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de bosbranden in Tennessee is opgelopen tot 11. Volgens de Amerikaanse politie staat vast dat een deel van de branden is aangestoken. Een man van 24 is aangehouden op verdenking van brandstichting. In totaal zijn meer dan 700 gebouwen afgebrand, vooral in de stad Gatlinburg. Ongeveer 14.000 mensen in Tennessee hebben hun huis moeten verlaten. Een deel van hen kon vandaag weer terugkeren. Inlichtingendienst AIVD heeft in 2009 en 2010 de Israëlische contacten van PVV-leider Wilders onderzocht. Dat meldt de Volkskrant op basis van een eigen onderzoek naar de beveiliging van Wilders. Volgens de krant bestonden er bij de AIVD vragen over Wilders loyaliteit en mogelijke Israëlische beïnvloeding. Het is niet duidelijk of toenmalig minister Terhorst op de hoogte was van het onderzoek. De AIVD en Wilders willen niet reageren in de krant. Tot 2010 had de PVV-leider nauwe banden met invloedrijke Israëliërs. Bronnen in de Joodse gemeenschap vertellen de krant dat die contacten inmiddels zijn bekoeld. VN-topman Ban Ki-moon heeft Haiti excuses aangeboden voor de rol van de VN bij de uitbraak van cholera. Door de uitbraak na de aardbeving in 2010 kwamen 9300 mensen om het leven en werden 800.000 mensen ziek. Uit onderzoek bleek dat de cholera was overgebracht door VN-militairen uit Nepal. Ban zegt dat de VN niet genoeg heeft gedaan om de uitbraak in Haiti te voorkomen. In Rostock heeft een Duitse man een maand lang met zijn overleden broer thuis gewoond. Hij belde gisteren de politie. Die vonden de dode man zittend aan de keukentafel. Een arts stelde later vast dat de man van 45 een natuurlijke dood was gestorven. Zijn oudere broer verklaarde dat hij besloot met zijn overleden broer te blijven wonen... om zo het verlies te verwerken. De politie in Rostock weet nog niet of er een onderzoek wordt ingesteld. Het weer, het is bewolkt en op een enkele plek miezert het.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 Jennifer, Alison, Philippa, Sue, Deborah, Annabelle. ask me why I love to on your face. And I love you till my fountain pen runs dry. Deep, so deep, the number one I hope to depends upon the tears you weep.